Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij aanvallen door Israël op de Gazastrook is de moskee van Ghan Yunis verwoest. Die stad ligt in het zuiden van het Palestijnse gebied. In de Palestijnse gebieden zijn al zeker 300 doden gevallen. Er zijn ook duizenden gewonden. Hamas zegt bezig te zijn met een grote raketaanval op Sdrot. Dat is een plaats in Israël, net boven de grens met Gaza. Op Telegram zegt de terreurgroep zeker 100 raketten af te schieten. In Afghanistan zijn zeker 2000 doden door een zware aardbeving. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt en ruim 1300 huizen zijn beschadigd of verwoest. Een arts zegt dat slachtoffers zo goed mogelijk worden geholpen, maar dat de slachtoffers binnen blijven komen. De grensprovincie Herat werd gisteren getroffen door een beving met een kracht van 6,3, gevolgd door meerdere zware naschokken. In Helmond is een motorrijder overleden bij een ongeluk. De man van 34 botste tegen een lantaarnpaal midden in een woonwijk. Volgens de politie was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. In Huisduinen, vlakbij Den Helder, werkt de eeuwenoude kerkklok niet meer. Niet omdat die te oud is, maar door duivenpoep. Alles wordt ondergescheten door de beesten en het lukt de eigenaar maar niet om het probleem te fixen. We hebben dus een eh, valkenier gehad, die heeft van de 20 heeft hij de 12 weggevangen. Ja. Nou, die krijgt de laatste ook niet te pakken. Ja, ja jongen, jongen, jongen, jongen. Met trouwerijen moet elke keer als we hier iets hebben, dan moet de, de stoep schoongemaakt worden van de duivenpoep. Ja, en het probleem is eh, voorlopig ook nog niet opgelost. De duiven hebben nu ook een nest met jongen. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt, later meer zon, vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Want ik ben sowieso uniek. ever Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. Uh, half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me because they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus, we hit it off at first sight like love, Jones, bitches zones, baby, lover, yo, hate it, i oh. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up, ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and guts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. Ooh, to everybody that be living it up, we say, What I do. And all my ladies that be giving it up, uh, What to everybody that be living it up, we say, What do I do? And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I wanna feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy B. turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, uh, dancing. What I do. And all my ladies that be giving it up. Oh. What you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love. Come on, we get it right. Come on, we get live. used to be. But since I met you, baby.